Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Heerlen is de Homerus flat boven winkelcentrum Het Loon ontruimd. De bewoners van 18 appartementen zijn vannacht ondergebracht in een hotel omdat de parkeergarage onder het complex dreigt in te storten. Eerder hadden de bewoners te horen gekregen dat de flat veilig was. Gisteravond bleek het metingen dat de druk op de steunpilaren onder het complex toeneemt, waardoor instorting steeds waarschijnlijker wordt. Burgemeester De Pla besloot daarop dat tien winkels uit voorzorg gesloopt moeten worden. De andere winkels en de woonflat leken gisteravond nog veilig. Maar een deskundige die door de bewoners is ingehuurd betwijfelt dat. Daarom werd vannacht alsnog besloten om de appartementen in Heerlen te ontruimen. In een huis in Velp is een lichaam gevonden. De politie sluit niet uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Vier mensen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De Gelderse politie heeft niet bekendgemaakt of het lichaam van een man of een vrouw is. In Koblenz in Duitsland loopt de evacuatie van 45.000 mensen voorspoedig. Ze moeten voor zondag hun huis uit vanwege de ontmanteling van zware vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Door de extreem lage waterstand van de Rijn zijn de drie bommen aan de oppervlakte gekomen. Bijna de helft van de inwoners van Koblenz moet zondag tijdelijk weg. Ziekenhuizen worden ontruimd, toegangswegen worden afgesloten en het treinverkeer wordt stilgelegd komende dag worden zo'n 200 gevangenen in Koblenz overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het weer in de ochtend veel bewolking met regen en een stevige wind. Op de wadden zelfs stormachtig.